Die kreeg 14 jaar cel voor doodslag. Maar het Openbaar Ministerie eist 20 jaar voor moord. Verslaggever Jeroen de Jager. Uiteindelijk eh, draait het in deze zaak natuurlijk om de vraag of hij ochtends het huis heeft verlaten. Want hij was gewapend met de bedoeling om Humera te doden. Hij zegt daar zelf over, ik draag heel vaak een wapen bij me. Ik ben toevallig bij die school beland. Nou, het OM die eh, dat bestrijdt dat. Die zegt hij, hij is daar bewust naartoe gegaan. En dus zou Bekir E. voor moord veroordeeld moeten worden, vindt het OM. Vanmiddag vertelt de zus van Humera in de rechtszaal wat de impact op haar familie is geweest. Volgens de GGD in Amsterdam hebben waarschijnlijk 13 mensen corona opgelopen bij het kampioensfeest van Ajax. En nog eens drie anderen die in de drukke menigte bij de arena waren, waren op dat moment net besmet, blijkt uit het bron- en contactonderzoek. De echte cijfers zijn waarschijnlijk hoger, zo zijn er geen gegevens over mensen die een zelftest hebben gedaan. De politie waarschuwt voor sms'jes waarin staat dat er een pakket naar je onderweg is. Je zou dan een app moeten installeren om de bezorging te kunnen volgen. Niet doen, zegt de politie. Sms'je weggooien, want het is oplichting richting. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat ze goed in de gaten houden... wat er in België gebeurt met het Janssen-vaccin van fabrikant Johnson Johnson. Daar heeft de minister besloten dat het voorlopig niet meer wordt gebruikt... bij iedereen van 40 jaar of jonger. Er is inderdaad in een eh, Belgisch ziekenhuis een eh, vrouw overleden, jonger dan 40 jaar... die eh, gevaccineerd is geworden met het Johnson Johnson-vaccin. In Nederland zijn zulke bijwerkingen van het Janssen-vaccin niet vastgesteld. En bondscoach Frank de Boer heeft zijn definitieve selectie voor het EK rond. Opvallend de naam is Ajax-verdediger Jurien Timber. Hij is nog maar 19 als hij aan het EK begint. Daley Blind zit ook bij de selectie, ook al is hij nog aan het herstellen van een zware enkelblessure. Voor Hans Hatenboer en Kenny Teten is geen plaats. Ook Steven Bergwijn en Marco Bizot vallen buiten de boot. De boer heeft nog niet alle namen genoemd. Hij komt met alle namen in de loop van de middag. Het weer. Vandaag regent het. Morgen regent het ook nog een beetje. In het weekend wordt het zonnig en warm met op veel plaatsen temperaturen van 20 graden of nog iets hoger. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A4 door de werkzaamheden bij Hoofddorp.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 Freeze! Everybody clap your hands. Come on, y'all. Check it out, y'all. <laughs> How low can you go? place trust and honesty Should have known the time to leave Close my eyes and imagine I was blind Open up and said too much Thoughts of us remained untouched Keep them safe locked inside off shoot straight Zandvoort, Zandvoort.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 Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing while you beating round the bush and knowing you want all this woman. Never knock it till you try. All of them bitches hating, I have you with me.